Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerikanen in Oekraïne wordt geadviseerd om te vertrekken. Het wordt in dat land steeds spannender. De Amerikaanse regering is bang dat Rusland met militairen binnenkomt vallen... en dus moeten Amerikanen nadenken over hun vertrek. Bij ambassadepersoneel is dat al in gang gezet. Familie van die medewerkers wordt nu weggehaald uit Oekraïne. Voor Amerikanen geldt ook een negatief reisadvies. Dat is dan voor Rusland. Gaan ze toch die kant op, dan kunnen ze volgens de VS te maken krijgen... met bedreigingen en intimidaties van Russen. Op de A58 bij Moergestel in Brabant is een auto gecrashed na een achtervolging door de politie. De bestuurder zou iemand met een wapen hebben bedreigd. De politie reed keihard achter hem aan totdat hij de macht over het stuur verloor. De bestuurder is opgepakt en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een druk nachtje voor de brandweer in Hillegom. Ze hebben urenlang geblust bij een grote brand in een paintballcentrum. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak sloegen en er was veel rook. Tering. Zie je ook die rookpluim, man. Dat is niet gezond, hoor. En je hoort ook allemaal die dreunen. Explosies en dingen die instorten, dat is niet goed. Mensen in de buurt moesten ramen en deuren dicht houden. Inmiddels is het vuur onder controle. En duizenden mensen deden gistermiddag in Roermond een kroegentocht langs terrassen en afhaalloketjes. was bedoeld als protest tegen de coronaregels. Ik zie nog een ijsthee, maar eh, wordt dat nog wel een keer een witte wijn? Of dat hoop een, eh? ik, dat hoop ik. wel? rustig beginnen. Hè? Niet te enthousiast. <laughs> De gemeente blies de boel rond vijf uur af. Eén café ging toch door. Honderden mensen stonden daar te dansen en drinken. Ook werd met flessen en vuurwerk naar auto's en fietsers gegooid die langs reden. Uiteindelijk greep de politie in. Morgenavond horen we op de persconferentie waarschijnlijk dat de horeca tot 8 uur s avonds weer door mag. En het weer nog veel wolken met alleen in het zuidoosten wat opklaringen. Vanmiddag breekt op meer plaatsen de zon door en het wordt een graad of 6.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 komen vanochtend bij elkaar in het Katshuis. Ze bespreken welke versoepelingen kunnen worden aangekondigd op de persconferentie morgen. Na een maand is de lockdown in de Chinese stad Xi'an weer opgeheven. Eind december ging de stad met 13 miljoen inwoners op slot... vanwege een corona-uitbraak met de Delta-variant. En familieleden van Amerikaans ambassadepersoneel in Kiev... worden teruggehaald naar de VS. Ook andere Amerikaanse krijgen het advies om te vertrekken. Het weer op veel plaatsen bewolkt, maar in de loop van de dag klaart het op.